Minister Roosentaal is niet van plan de Duitse ambassade met de Duitse justitie. In de publicatie die door het Duitse ministerie van Justitie is betaald staan waarschuwingen voor de gevaren van rechtspopulistische opvattingen. Als voorbeelden van een rechtspopulistische groep wordt Die Vrijheid genoemd, een aan de PVV verwante politieke partij. In Cairo zijn mensen de straat op gegaan uit protest tegen het optreden van de politie bij de rellen van gisteravond in een voetbalstadion. Daarbij kwamen zeker 74 mensen om. De demonstranten vermoeden een complot. Ze vinden het verdacht dat politieagenten zich zo terughoudend hebben opgesteld. Minister Kamp vindt dat Nederland op het gebied van de AOW op een omslagpunt staat. De Kamer praat vandaag opnieuw over het plan om de AOW-leeftijd in stappen te verhogen. Een meerderheid is voor verhoging in 2020 naar 66 jaar en vijf jaar later naar 67. In elk geval de PVV en de SP zijn tegen. In de Colombiaanse stad Tumaco zijn zeven mensen omgekomen bij een aanslag op een politiebureau. Minstens 70 mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten zit de guerrillabeweging FARC erachter. Vlak voor het politiebureau ontplofte een bom die op een geparkeerde motor was gemonteerd. In Nederland is eergisteren massaal gestookt. Er is in 15 jaar niet zoveel aardgas gebruikt als dinsdag, heeft de Gasunie berekend. In totaal werd eergisteren 519 miljoen kuub gas gebruikt. Het record staat op 2 januari 1997, toen er net iets meer gas werd gebruikt. Het weer. Vanavond en vannacht koelt sterk af. In Limburg kan de temperatuur dalen tot onder de min 10. Morgen overdag vanuit het noorden sneeuw en bijna overal aanhoudende vorst. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan 25 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen knooppunt Hoevelaken en de afrit schoten 6 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 6. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A12 van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn 5. A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6. A27 richting Almere tussen knooppunt Lunette en Beeldhoven 9. Naar Breda tussen Nieuwegein en Lexmond 7. Verderop voor de brug bij Gorkum 5.